Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Auto-toeleverancier Wapco sluit zijn vestiging in Meppel. Daardoor verdwijnen 140 banen bij de fabriek waar remcilinders worden gemaakt. Het concern wil goedkoper gaan werken en verplaatst de productie naar het buitenland. Wapco levert in de hele wereld systemen voor onder meer remmen, stabiliteit en vering. De fabriek in Meppel gaat in de tweede helft van volgend jaar dicht. Ook in Frankrijk wordt een Wapco-vestiging gesloten. Daar verdwijnen 180 arbeidsplaatsen. Premier Rutte is optimistisch over de EU-top van vanavond in Brussel. De regeringsleiders praten daar verder over de vluchtelingencrisis. Gisteren besloten de Europese ministers al dat er een verplichte herverdeling van asielzoekers komt. En vanavond wil Rutte de boodschap overbrengen dat dat niet genoeg is. Hij vindt dat ook moet worden gepraat over manieren waarop de instroom naar Europa kan worden teruggebracht of zelfs worden gestopt. Schiphol en de KLM waarschuwen voor toenemende concurrentie uit met name de golfstaten. Topmannen van beide bedrijven zeiden op een hoorzitting in de Tweede Kamer dat de glansrol van de Nederlandse luchtvaartsector zal verdwijnen als het kabinet geen actie onderneemt. Schiphol mag vanwege milieu- en geluidsvoorschriften niet verder groeien. De luchthaven is nu nog een belangrijke overstapgelegenheid, maar de directie vreest dat vliegvelden in het Midden-Oosten die rol gaan overnemen. Albert Heijn gaat in 15 winkels de tabaksproducten afdekken. Het gaat om een proef waarin de supermarktketen wil onderzoeken hoe de pakjes check en doosjes sigaretten het beste uit het zicht kunnen worden gehouden. Hiermee loopt Albert Heijn vooruit op een plan vanuit de Tweede Kamer om dit met alle supermarkten te regelen. De Kamer wil een einde maken aan het zichtbaar uitstallen van tabaksproducten. Het weer vooral in het midden en zuiden nog kans op een bui.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 In de Randstad vooral vertraging rond Utrecht en Rotterdam. Zo staat er op de A15 naar Rotterdam bij het knooppunt Ridderkerk 5 kilometer. Er ligt nog een oliespoor na een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. Op eh, de A20 richting Hoek van Holland eh, staat bij Moordrecht eerst 2 kilometer file. En verderop bij Rotterdam Centrum 5. In beide gevallen is het door een ongeluk. Bij Moordrecht is de linkerreis ook dicht en bij Rotterdam Centrum de rechter. Op de A20 maar dan richting Gouda staat tussen het Ketelplein en Rotterdam Centrum 5 kilometer.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 Oh ja, niet zeg. <laughs> oh ja, die, die zit hier toevallig. <laughs> Hi. Hoi. Hij heeft geen microfoon. Nu wel. Wil, je eigenlijk überhaupt meedoen aan dit programma of heb je zoiets van laat maar zitten? volgens mij word ik gewoon... Voor het blok gezet. Nou, ik denk dat dat, op zich wel... Precies dit is, ja, dit is weer dominantie. Ja. <laughs> Ehm, Zometeen hier in Stef en Stijn. We gaan bellen met Jorik, dat is een nieuwe klasgenoot van mij.